7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het noodweer dat over het land is getrokken... heeft op verschillende plekken tot overlast geleid. In Zeeland en Brabant kreeg de brandweer veel meldingen van wateroverlast. Ook automobilisten hadden last van de zware regen- en onweersbuien. De A44 richting Den Haag was bij knooppunt Burgerveen korte tijd dicht... omdat er een boom op de weg was gevallen. Ook de A20 was gisteravond urenlang afgesloten bij knooppunt Kleinpolderplein, omdat er water op de weg lag. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft eerder deze week waarschijnlijk mosterdgas gebruikt in Irak. Volgens de Wall Street Journal werd het gifgas ingezet tijdens gevechten met Koerdische strijders. Het zou voor het eerst zijn dat IS mosterdgas heeft gebruikt. Eerder dit jaar zouden IS-strijders al wel andere soorten gifgas hebben gebruikt bij gevechten. Onder meer chloorgas bij een zelfmoordaanslag en in bermbommen. In Paraguay is een meisje van 11 bevallen van een dochter. Er was een verzoek ingediend voor abortus, maar de overheid van het Latijns-Amerikaanse land verbood dat, omdat het leven van de moeder niet in gevaar was. Dat kwam Paraguay op stevige kritiek te staan van mensenrechtenorganisaties. De moeder van 11 maakt het goed. In Bangladesh zijn twee mannen opgepakt voor de moord op een blogger vorige week. De verdachten zouden lid zijn van een verboden islamitische groepering. Die organisatie zou ook verantwoordelijk zijn voor eerdere aanvallen op bloggers in Bangladesh. De man die vorige week het slachtoffer werd stond bekend om zijn seculiere opvattingen. Hij is al de vierde blogger die is vermoord. In Amsterdam is kunstenaar Jan Montijn overleden. Hij werd vooral bekend met schilderijen die zijn geïnspireerd op de oorlogen waar hij getuige van is geweest. Zijn werk is zonder meer te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam en het MoMA in New York. Jan Montijn is 90 jaar geworden. Het weer tijdelijk droger met af en toe zon. In de middag kunnen opnieuw flinke buien vallen met kans op onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. En dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staat een file op de A6 van Lelystad naar Muiden bij Almere Buiten-West. Vijf kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.